Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste hoorzittingen in het afzettingsproces tegen voormalig president Trump... zijn in de week van 8 februari. De democraten wilden eigenlijk eerder beginnen... maar de republikeinen vonden dat Trump nog wel genoeg tijd moest krijgen... om zijn verdediging voor te bereiden. Maandag dienen de democraten de benodigde stukken in... waarmee de impeachmentprocedure officieel in gang wordt gezet. Trump wordt beschuldigd van opruiing bij de bestorming van het kapitool... Hij kan niet meer worden afgezet, maar het kan hem wel verboden worden om nog een keer president te worden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt om de terroristische status van de Houthi-rebellen in Jemen terug te draaien. In de laatste dagen van de regering Trump werden de Houthis bestempeld als terroristisch. Een woordvoerder zegt dat die status nu zo snel mogelijk wordt geëvalueerd... vanwege de humanitaire crisis in Jemen. Door de terroristische status kunnen er zwaardere sancties worden opgelegd. Hulporganisaties waarschuwden direct dat het besluit zou kunnen leiden tot een escalatie van het conflict in Jemen. In Engeland hebben vier mannen jarenlange celstraffen opgelegd gekregen... vanwege hun betrokkenheid bij de fatale smokkel van 39 Vietnamese migranten. De lichamen werden in oktober 2019 gevonden in een koeltruck in Essex. De hoogste straffen zijn voor twee mannen die volgens de rechter het belangrijkste aandeel hadden in de smokkel. Zij moeten 20 en 27 jaar de cel in. De rechter zei dat de migranten in ondraaglijke pijn zijn gestorven. Farmaceut AstraZeneca gaat veel minder vaccins leveren aan de EU. In plaats van de geplande 80 miljoen vaccins in het eerste kwartaal worden dat er 31 miljoen. Nederland zou 2,3 miljoen doses krijgen. Dat worden er nu ongeveer 920.000. Volgens de farmaceut komt de verminderde levering door de productieproblemen in de fabriek in België. Het weer. Vannacht neemt de kans op een bui toe en lokaal kan er winterse neerslag vallen.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 All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too seriously. truck. Hottest target, Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way.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 quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo es dolce, a veces vulgar y cuando te lo quito después de los paris, las copas de vino, las libras de mari, tú estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa yo devorarte como animal. Si no te has venido yo te voy a esperar, en mi cama lo voy a celebrar. Baby a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando Si me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Liputón ya no compren en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. El cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. doctora pero motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. lo Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me interesa I've been wanting to borrow.